En die is even voor de kust van Calabria, Zuid-Italië, vanochtend vroeg stuk geslagen tegen de rotsen. Dus in tweeën gesproken, omdat de zee te wild was. Er zijn ook nog veel mensen vermist, maar hoeveel is onduidelijk. De kustwacht spreekt nu van 120 mensen. Getuigen spreken zelfs van 200 tot 250 mensen. En eh, op dit moment is er dus een reddingsactie bezig en een bergingsactie tegelijkertijd. 80 mensen mensen hebben het ongeluk overleefd. Sommigen hebben zelf de kust bereikt. In Amsterdam begint het protest voor het recht op betaalbaar wonen. Volgens de demonstranten kunnen allerlei groepen Nederlanders geen betaalbare woning vinden. En ze zeggen dat er sinds hun vorige protest, twee jaar geleden, niks is veranderd. Sarah loopt ook mee. Eh, ik ga naar het woonprotest omdat het tijd wordt dat onze regering weer zorgt voor volkshuisvesting. En eh, onze huizen en uh, woonsituaties terugneemt uit de handen van investeerders we hebben het hier echt over broodnodige solidariteit. Want alle systemen lopen vast als de woningmarkt niet functioneert. Bij het vorige woonprotest waren bijna 20.000 mensen. En dan gaan we naar een gevalletje Only in America. Een man heeft daar een bijzonder record gevestigd. Hij ging 2995 dagen achter elkaar lang naar Disneyland. Dus acht jaar, drie maanden en 13 dagen elke dag naar dat pretpark. begon als een grap toen de man even ging werken werk had. Maar het ging door, totdat het park dicht moest vanwege corona. Dit has been amazing and magical day 2995 consecutive visits. Unfortunately, it's come to an end, but I'm still in a good mood. I'm happy, I'm healthy, and I'll see you guys in a few weeks. Ja, dat werden uiteindelijk wel wat meer weken, want de man gaat nu niet meer elke dag naar het park. Mag de pret niet drukken, zijn poging is nu officieel terug te vinden in het Guinness Book of Records. Het weer zonnig vandaag, wel koud, 7 graden, maar het voelt kouder. Komende nacht gaat het vriezen en ook morgen zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De storing in de afsluitdijk is verholpen. De A7 Heerenveen Den Oever is in beide richtingen weer open. Er staat 4 kilometer richting het zuiden bij Den Oever.